Jeroen van Kan met het NRS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstroming in Japan is opgelopen tot 38. 50 mensen worden nog vermist. Het midden en westen van Japan kampen met hevige regenval... die leidt tot zware overstromingen. Ruim 1,6 miljoen mensen zijn geëvacueerd. De hulpverlening komt op sommige plekken moeilijk op gang... doordat wegen door aardverschuivingen moeilijk begaanbaar zijn. De politie heeft twee jongens van 15 en eentje van 13 aangehouden... voor doen van een bommelding bij het Abelenstra-stadion in Heerenveen. De drie jongens uit het zuiden van het land liepen tegen de lamp... toen de politie telefoongegevens onderzocht. Het bleek te gaan om een uit de hand gelopen grap. De regering Trump moet voor middernacht een lijst laten zien met de namen van zo'n 100 migrantenkinderen onder de vijf jaar die de afgelopen tijd van hun ouders zijn gescheiden. Die eisen is afkomstig van dezelfde federale rechter die onlangs bepaalde dat alle gezinnen die opgesplitst zijn aan de Mexicaans-Texaanse grens voor 26 juli herenigd moeten zijn. De ouders zitten vast omdat ze illegaal de VS zijn binnengekomen. Omdat kinderen niet gevangen mogen worden gezet zijn ze van hun ouders gescheiden en naar opvangcentra gebracht, soms op wel honderden kilometers afstand van hun vader en hun moeder. Bij de jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona zijn op de eerste dag meteen vijf gewonden gevallen. Een man werd tijdens het rennen gespietst door de hoorns van een stier en de andere raakte licht gewond. Het is niet bekend hoe de gespietste man eraan toe is. In het westen van Frankrijk is de Tour de France begonnen. Tourbaas Christian Prudhomme gaf rond 11 uur het startsein... voor de 105e editie van de wielerronde. De eerste etappe, over zo'n 200 kilometer... gaat van de badplaats noirmoutier en île bij Nantes... naar het dorp fontenelle le Het weer, tot besluit geregeld zon, maar vooral in het binnenland vanmiddag ook stapelwolken. Temperatuur ligt liggen rond de 20 en de 28 graden. Meer, morgen meer zon. Na het weekend is er meer bewolking en is het even wat minder warm.